ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hackers hebben de privégegevens van bijna een half miljoen Nederlanders in handen. Het gaat om mensen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Je hoort de voorzitter van het bevolkingsonderzoek. Het gaat om gegevens van eh, ruim 485.000 eh, deelnemers gaat om naam, adres, woonplaats, burgerservice-nummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, de uitslag, gegevens van de huisarts en in sommige gevallen ook het telefoonnummer en het e-mailadres. En de informatie die wij nu hebben van het lab is dat het teruggaat naar 2016. Ja, het bevolkingsonderzoek is voor mensen tussen de 30 en 60 jaar. Die worden onderzocht op baarmoederhalskanker met een uitstrijkje via de huisarts of een zelftest. Twee mannen in Indonesië krijgen 80 stokslagen omdat ze seks met elkaar zouden hebben gehad. Ze zijn begin 20 en werden zoenend gezien op een openbare wc. Agenten braken het toilet open en pakten de mannen op. Het gebeurde in de provincie Aceh, vertelt correspondent Mustafa Margadi. En daar geldt de sharia-wetgeving. Je kunt dus stokslagen krijgen voor homoseksuele relaties... maar ook voor heteroseks buiten het huwelijk, eh, drinken van alcohol, voor gokken en dat gebeurt vrij regelmatig. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben vorig jaar 135 mensen lijfstraffen gekregen in Aceh voor eh, zogenoemde buiten sharia-rechtelijke activiteiten. De Indonesische mannen krijgen de stokslagen in het openbaar. En luchtige kleren dragen, kleine kinderen in de schaduw houden... en ouderen een extra glas water geven. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt het nationale hitteplan. Het gaat warm worden de komende dagen... en eh, dus moeten vooral kwetsbare mensen voorzichtig doen. Maar eigenlijk kan iedereen wel wat verkoelingstips gebruiken. Je moet rolluiken dicht, heel de dag. En dan in de avond, wanneer het een beetje afgekoeld is... doe je rolluiken open, raam het open... en dan kan je het een beetje afkoelen. Dat is echt slim. 20 ventilators in je kamer slapen, dat moet wel goed komen. Een, een waterspray naast je bed hebben staan. <laughs> maar dan word je helemaal nat. Ja, maar als je een beetje spreekt, dan is het juist wel lekker. en je wordt toch nat van het zweet, daarom. Ja, het weer, nou ja, volop zon dus. Met vandaag al 24 graden in Friesland en 30 in Limburg. En die tropische temperaturen, die zijn er vanaf morgen. Met op veel plekken temperaturen dus boven de 30 graden.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 Shaka let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arm, let me feel you with my tongue, Shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka.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 It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think you'll understand. I'm telling you, girl, I can tell you've been we understand. do somebody be ashamed of your to say hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Won't you know that we love you, girl? I can tell you've been I can Tell you've been crying. To talk I to. see it in your eyes. I can tell he's been I can lying. Tell he's been lying. I can see it in your eyes. You don't have to be how you are. Ashamed that you're feeling hurt. You. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Won't you know that we you going? they hurt you.